Gert Kluk met het NOS Journaal. Roemenië zegt dat er afgelopen nacht één of meer drones vanuit Rusland... door het Roemeense luchtruim zijn gevlogen. De drones waren gericht op Oekraïne. Mogelijk is een drone terechtgekomen in onbewoond gebied aan de grens met Oekraïne. NAVO-lid Roemenië heeft Rusland opgeroepen te stoppen... met herhaaldelijke schendingen van het luchtruim. Vorig jaar kwamen er ook al twee keer Russische drones in Roemenië terecht. Gisteren kwam ook een Russische drone in Letland terecht. Ook daar loopt een onderzoek naar. De Britse basgitarist Herbie Flowers is overleden. Flowers werkte met artiesten als David Bowie, Paul McCartney en Elton John. Aan Flowers wordt de beroemde baslijn toegeschreven in Walk on the Wild Side... een wereldhit van Lou Reed begin jaren 70. Herbie Flowers was 86 jaar. De Venezolaanse oppositieleider González is geland in Spanje. González was bang om te worden opgepakt in eigen land... en vertrok vannacht nadat Spanje hem politiek asiel had verleend. González wordt in Venezuela beschuldigd van opruiing en samenzwering. Hij zegt dat president Maduro de verkiezingen door fraude heeft gewonnen. Vandaag bleek dat González ruim een maand in het geheim heeft doorgebracht... in de Nederlandse ambassade in Venezuela. Op het Spaanse eiland Ibiza is een Nederlander opgepakt... wegens betrokkenheid bij drugshandel. Ook een aantal Italiaanse, Spaanse en Duitse verdachten is opgepakt. Bij de antidrugsactie op Ibiza, die al een paar dagen aan de gang is... zijn ongeveer een miljoen ecstasypillen in beslag genomen en andere harddrugs. De Britse koninklijke familie heeft een foto gepubliceerd van koningin Elisabeth... die vandaag twee jaar geleden op 96-jarige leeftijd overleed. Er zijn verder geen publieke herdenkingen. Elisabeth krijgt een monument op loopafstand van paleis Buckingham Palace. Het is nog niet bekend hoe dat eruit komt te zien. Het weer in het zuidwesten vanavond buien.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 Er staan nog altijd wat files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en knoopend ten Nieuwe Meer nog 10 minuten oponthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10 en Knopend Raasdorp... een kwartier extra reistijd...